Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Russische importverbod voor verse groenten uit landen van de Europese Unie maakt het drama voor de Nederlandse telers compleet. Dat zegt een woordvoerder van de landbouworganisatie LTO. Rusland is na Duitsland en Groot-Brittannië onze derde belangrijkste afzetmarkt. LTO zegt dat de maatregel van Rusland nergens op slaat. We zullen met de Nederlandse en andere Europese overheden proberen om de Russen op andere gedachten te brengen, aldus de landbouworganisatie. Gezondheidsautoriteiten houden er rekening mee dat nooit zal worden ontdekt wat de bron is van de besmetting met de EHEC-bacterie in Duitsland. Het Duitse Robert Koch Instituut zegt nog volledig in het duister te tasten. Uit de honderden onderzoeken die zijn verricht is niets bijzonders naar voren gekomen. Het is zelfs niet zeker dat de bacterie is verspreid via komkommers. Inmiddels zijn 17 mensen overleden door een besmetting met EHEC. In Nederland zijn 5 mensen besmet. De van oorlogsmisdaden verdachte Radko Mladic heeft lymfklierkanker. Dat zegt zijn advocaat tegen een Servische krant. Volgens hem is de kanker de reden van het ziekenhuisbezoek van de Bosnisch-Servische oud-generaal in 2009. Hij zou toen chemokuren hebben gehad. Volgens critici is het verhaal bedoeld als verdedigingsstrategie en zijn de beweringen verzinsels. Ziekenhuizen in Belgrado ontkennen dat ze Mladic als patiënt hebben gehad. De 69-jarige Mladic zit sinds dinsdag in een cel in Scheveningen in afwachting van zijn proces. De politie heeft vanmorgen zijn handen vol gehad aan vier ontsnapte paarden. De moeilijk te vangen dieren liepen over het spoor bij station Diemen en hebben het treinverkeer tussen Diemen en Weesp vanmorgen twee uur gehinderd. Eerst probeerden agenten van de spoorwegpolitie de paarden te vangen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk is een aantal treinen achter elkaar stilgezet, waardoor de paarden niet konden ontsnappen. De eigenaar van de dieren heeft ze voorlopig in een ander weiland gezet. Het weer veel zon. Het wordt 17 tot 23 graden. Ook morgen veel zon en wat meer wind.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 een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ook feeling find That's it, that's it. Niet het op, want get it, get it, that's dance it, dance it, dance it, baby. Hey mom, your mama gonna say?